12 uur. Door Alwegens met het NOS-journaal. Cardiologiecentra Nederland heeft bij de curator van de IJsselmeerziekenhuizen... een plan ingediend voor een doorstart. CCN wil de failliete IJsselmeerziekenhuizen ziekenhuizen door laten gaan... onder de naam Zuiderzee Netwerk Ziekenhuis. In een persverklaring staat dat CCN een zo breed mogelijk palet aan zorg wil bieden... op alle vier de locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk. De organisatie wil met alle zorgpartners in de regio afspraken maken... De patiënt kan daardoor terecht op alle vertrouwde adressen... ook voor zogenoemde laagcomplexe spoedzorg, zegt Zuiderzee-netwerk Ziekenhuis. als de minister er geld voor beschikbaar stelt... kan de zorg worden uitgebreid met complexe spoedeisende hulp... en acute verloskunde. De KNVB wil helemaal af van het afsteken van vuurwerk... op tribunes in voetbalstadions. De Voetbalbond heeft daar afspraken over gemaakt... met onder meer de politie en het Openbaar Ministerie... Mensen die vuurwerk meenemen naar een stadion... worden volgens de KNVB voortaan via het strafrecht aangepakt. Ook krijgt iemand direct een landelijk stadionverbod. Nu krijgen mensen die vuurwerk meenemen of afsteken... vaak een lokaal stadionverbod. Noord-Korea dreigt weer met de ontwikkeling van kernwapens. Leider Kim Jong-un wil dat de VS economische sancties tegen het land opheft. Als dat niet gebeurt, wordt het kernwapenprogramma hervat. Volgens het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken staan de sancties haaks op toezeggingen die Kim in juni kreeg bij de ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. In Zevenaar, Gelderland, verzakken tientallen huizen door de droogte. Ook hebben ze scheuren. Door de droge zomer is de grondwaterstand extreem laag. De gemeente zegt tegen de krant De Gelderlander dat er nu geen instortingsgevaar is. Het weer, het blijft droog, het is vrij zonnig, met soms wat sluierbewolking.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 Dit is ZFM. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi con la body. You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy been like I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. For control a controlar, fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola.